In één geval zou er ook een kind fysiek zijn misbruikt. Verslaggever Simone Tukker. De verdachte wist het vertrouwen van de slachtoffers te winnen... door zich op Snapchat voor te doen als een knap leeftijdsgenootje. En hij gebruikte daarvoor verschillende accounts... met veel voorkomende meisjes namen, zoals Brit, Tess, Suus en Kate. Nou, de politie heeft alle accounts die zijn gebruikt inmiddels offline gehaald. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 16 jaar. Eerder deze week kwam ook al een grote zedenzaak aan het licht. Een man in Barendrecht heeft bekend dat hij 19 meisjes heeft misbruikt. Na weer 16 uur debatteren gisteren zitten de algemene beschouwingen erop. Het kabinet Schoof heeft genoeg steun voor de plannen voor volgend jaar... maar het was zeker geen gelopen race. Het debat over migratie nam uren in beslag. Het kabinet kreeg er flink van langs van de oppositie... zag verslaggever Xander van der Wulp. Dit is echt een kwestie die misschien zelfs wel op korte termijn... het voortbestaan van dit jonge kabinet misschien zelfs wel op het spel kan zetten. Want de verhoudingen tussen de vier partijen die het kabinet steunen... zijn heel erg slecht. Voor nu wist premier Schoof de boel bij elkaar te houden... en kan hij met het kabinet aan de slag om hun plannen uit te voeren. In Rotterdam is gisteren een dode gevallen bij een steekpartij. Bij de Erasmusbrug leek het erop dat iemand willekeurig op mensen instak. en raakte ook iemand gewond. De dader zou Allo Akbar hebben geroepen. Hij werd door dappere omstanders overmeesterd. En een flinke tegenvaller voor Feyenoord gisteravond. In de Champions League gingen de Rotterdammers met 0-4 onderuit tegen Bayer Leverkusen. Feyenoord-trainer Priske houdt er vertrouwen in dat het nog goed komt. It's small margins, small things, small decisions that suddenly gets into something really big. But uh, I'm fully convinced that this group uh, they have the quality and they, they will definitely be, be better as well. In de competitie gaat het ook al niet echt lekker. Feyenoord staat nu achtste in de eredivisie.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 A shadow or two, making love in the night. Making love all night. Look around you at your dreams coming true. For once in your life, everybody, I bring your body to love town. A midnight madness, moonlight gladness in love town, baby.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 zijn tot nu toe 70.000 Russische militairen gesneuveld. De BBC en het Russische Kremlin-kritische platform Mediazona... hebben onderzoek gedaan naar het aantal Russische slachtoffers. Ze baseren de cijfers onder meer op overlijdensadvertenties en social media berichten. Bij een mesaanval in Rotterdam is één persoon gedood en iemand anders gewond geraakt. Getuigen zeggen dat de dader Allah aanriep. Hij kon worden opgepakt dankzij omstanders. Een man van 26 uit Enkhuizen wordt ervan verdacht dat hij honderden jongens ertoe heeft aangezet... naaktfoto's en filmpjes van zichzelf te sturen. In één geval zou er sprake zijn van fysiek misbruik.